ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vijf Australische vrouwen mogen toch een aanklacht indienen tegen Qatar Airways... omdat ze slecht zijn behandeld. De vrouwen werden in 2020 uit een vliegtuig gehaald... en kregen een inwendig onderzoek toen er een pasgeboren baby was gevonden... op een vliegveld in Qatar, vertelt Australië-correspondent Maaike Weijers. Er werd hen niets verteld over de vondst van de baby. Dus ook niet door de medewerkers van Qatar Airways. Ehm, en eh, de politie hoopte om te achterhalen wie de moeder van die achter, eh, achtergelaten baby was. Maar ja, eh, dat hebben ze gedaan zonder de vrouwen genoeg in te lichten over de reden van het onderzoek. En dat heeft wel geleid tot heel ernstig psychisch leed, zeggen de vrouwen. De rechtbank zei eerder dat een aanklacht er niet in zat voor de vrouwen, omdat het allemaal volgens de luchtvaartregels gebeurde. Maar een andere hoge rechter in Australië zegt dat dat besluit te snel is genomen. Oud-deelnemers van tv-programma Spoorloos krijgen compensatie van Caro en CRV... omdat ze aan de verkeerde families zijn gekoppeld. Volgens advocaten is er een schikking getroffen met de omroep. Caro en CRV zegt dat de foute matches nooit hadden mogen gebeuren en biedt excuses aan. We weten niet hoeveel geld de deelnemers krijgen. In de Zeeuwse gemeente Veren kan je vanaf volgende maand niet meer contant betalen voor een parkeerplek. De afgelopen tijd zijn er minstens 11 parkeerautomaten opengebroken en daarom wordt alles nu pin-only. Omdat veel Duitse toeristen met muntgeld betalen wilde de gemeente die mogelijkheid eigenlijk in stand houden. Maar nu er zoveel parkeerautomaten worden vernield heeft dat geen zin meer. En passagiers op de veerboot in Gorkum komen een bijzondere medewerker tegen nu. Een rondlopende robot. Kai, zo heet hij, moet gaan helpen bij het begroeten van mensen, kaartjes verkopen en nog veel meer. Op dit moment wordt er nog volop getest, want om te beginnen moet Kai natuurlijk overeind blijven. Het schip beweegt, eh, we hebben flinke bochten gemaakt, we hebben golven doorkruist. Nou, en je ziet dat Kai eh, nou, echte zeebenen heeft en gewoon lekker blijft staan. Eh, dus dat is voor ons al een mooie winst. de loopbrug op en aflopen eh, ehm, drempeltjes nemen, dat soort dingen. Waar je zag natuurlijk dat de vorige generatie robots die reden rond. En die, die konden dat allemaal niet. Ze zijn voorlopig ook nog niet klaar. Het testen met robots op veerponten duurt nog twee jaar. Het weer. Vanmiddag klaart het op en is er nog kans op zon. Vooral in het westen en langs de kust. Het wordt 21 tot 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. Er staat nu een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Dat komt door wegwerkzaamheden bij knooppunt Burgerveen. De vertraging is hier 30 minuten. En ook de andere kant op op die A4, richting Amsterdam, staat het vast door die werkzaamheden. Vanaf Hoogmade tot aan Hoofddorp Zuid 10 minuten oponthoud. Op de A7 vanuit Friesland naar Noord-Holland staat een file op de afsluitdijk. Vanaf Brezandijk 5 minuten extra reistijd. Op de A10, de Ring Zuid en Oost richting Volendam... loopt het vast door de afsluiting van de Koentunnel. Bij Durgerdam 5 minuten vertraging. En verder staat er een file op de N205 Zwanenburg richting Nieuw-Vennep.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 Dit is ZFM. swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. street when your index is low. to your time won't steal away. So listen to my heart, lay your body close to mine. Let me fill you with my dreams. I can make you feel alright. And maybe through the years, I'll love you more each day. So I promise you tonight that you will emptiness Let's make this a night we won't forget Ah.